moet met het NOS Journaal. Bijna van de Verenigde Naties hebben afgesproken dat de problemen met migranten gezamenlijk moeten worden aangepakt. Concrete plannen zijn er nog niet, maar met dit akkoord wil de VN uitdragen dat de moeilijkheden rondom migratie een wereldwijd probleem vormen. De Verenigde Staten hebben als enige lidstaat het migrantenakkoord niet ondertekend. Volgens eigen cijfers van de VN zijn er wereldwijd zo'n 250 miljoen migranten. Dat komt neer op bijna 3,5 van de wereldbevolking. Opnieuw weigeren Italië en Malta een schip met honderden migranten. Beide landen ruzien over de vraag of het schip met 450 opvarenden... eerst in Maltese of in Italiaanse wateren heeft gevaren... Een maand geleden was er een soortgelijke ruzie over het schip Aquarius... met ruim 600 migranten aan boord. Dat week uiteindelijk uit naar Spanje. De Amerikaanse actrice Scarlett Johansson heeft zich teruggetrokken uit de film Rub and Tug. Ze zou daarin een transgender man spelen. In een verklaring op de website van het LHBT-magazine Out zegt de actrice dat ze van de rol afziet na ethische vragen. Critici vinden dat de rol moet worden gespeeld door een transgender acteur. Johansen was het daar eerst niet mee eens, maar komt daar nu van terug... omdat ze naar eigen zeggen veel heeft geleerd van de transgender gemeenschap. De halve finale op Wimbledon tussen Novak Djokovic en Rafael Nadal... gaat vandaag verder met een 2-1 voorsprong in sets voor Djokovic. De partij werd om middernacht Nederlandse tijd afgebroken. De wedstrijd wordt om twee uur vanmiddag hervat. Djokovic en Nadal konden gisteren pas laat beginnen... omdat de andere halve finale bijna zeven uur duurde...